Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is nieuws van NOS op 3. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA is druk bezig met het zoeken van noodopvang... zodat niemand vannacht buiten hoeft te slapen. Toch weten ze niet zeker of dat gaat lukken. Een paar andere plekken, zoals Maastricht, Culemborg en Zaltbommel... vangen tijdelijk al extra mensen op. Afgelopen nacht ging het ook weer mis. Toen sliepen 150 mensen buiten. Bewoners in de buurt van Schiphol stappen naar de rechter. Ze hebben te veel last van de vliegtuigen. Ze willen door de overheid beter beschermd worden... tegen onder andere de uitstoot van schadelijke stoffen. Jan woont al 40 jaar naast Schiphol... en hij wordt vooral gek van de herrie, hoor je bij RTL. Hier word je bij 30 in een uur word je gek van. 30 per uur komen er dus voorbij. Vorige maand maakte minister Harbers bekend dat het aantal vluchten op Schiphol wordt teruggebracht. Maar dat is voor de inwoners niet genoeg. De politie heeft een man van 19 in Rotterdam opgepakt... die door het centrum liep met een gespannen kruisboog om zijn arm. Ook had hij 10 pijlen en een groot mes bij zich. Hij is met getrokken vuurwapens aangehouden. Parijs heeft de Mona Lisa en Leiden heeft de Amorphallus titanum. Oftewel de gigantische vormloze penis. Want de plant, die groeit precies de, de plant bloeit precies twee dagen in het jaar... maar moet het hele jaar goed verzorgd worden. Inderdaad, even de penis wat maken, even de penis goed verwennen. En dan eh, gaat het helemaal open. <laughs> Echt lekker ruikt de plant trouwens niet. Het ding verspreidt een hele speciale lucht. Gedurende twee dagen gaat hij een hele eh, ja, stinkende geur verspreiden. Omdat hij bestoven wordt te vliegen. Dus in die spadix, dat is een, eh, ja, dat, dat, dat, grote ding in het midden zeg maar. dat produceert warmte. En de warmte in combinatie met de, met de stank trekt vliegen aan, want hè, dat lijkt net een, eh, rottend kadaver. De bloem is nu twee dagen in volle glorie te zien voordat hij weer slap wordt. Het weer nog, het wordt morgen niet zo warm als vandaag. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. In het oosten en westen kan een buitje vallen.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 Easy come, easy go. Out on that won't last song won't last hold you right or wrong let's put off this heartache won't last waltz for old time's sake dim lights thick smoke let's go for broke He'll water down that 90 proof. We'll say goodbye. Come on and light tonight. We're dancing around the truth. Tonight we're dancing around the truth. dat was Aaron Watson en Dancing Around the Truth hier bij de National Radio Show. Want we zijn er weer. Twee uur lang country, folk Amerikanen en bluegrass muziek. Meneer Watson is trouwens ook genomineerd voor een Texas Country Music Award in de categorie Entertainer of the Year en voor zijn album Unwanted Man. Maar daar hoor je later op in dit jaar veel meer over, want dan gaan we natuurlijk ook weer even stilstaan bij de Texas Country Music Awards. Maar nu weer bluegrass. Deze band komt uit Californië. En ze zijn sinds 2018 bij elkaar. En zijn voor zover ik weet de jongste bluegrass band. Hun leeftijd varieert van 14 tot 17 jaar. Dit is Burgess Band en Far Away. Far away. een eh, e-mail. En die kwam deze keer uit Noorwegen. Want in de inbox van de National Radio Show kregen wij de nieuwste single opgestuurd van de country rockband Nielsen Sun and Harmony. Dit is Divine as a Day Can Be. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl Had a front row seat for the breakdown Curbside delivery action in the broken state of hysteria at a time between elections. Didn't need to sleep to have a bad dream. It flooded in from the TV, flagged my declaration of vengeance. Then you walked in. Now the stars they shine much brighter. refugee. And fed a dying fire with positivity. Any day you are with me is divine as a day can be. try to focus on the good things Turn a blind eye to the hatred where I come from. We can speak our mind, and nothing is too sacred. But it seems these days there's a fine line between common sense and insanity.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 Wil je weten waar je haar allemaal kunt zien en horen? Ga dan naar www.lisettevandoorne.be. op 19 augustus komt de Elk Leech Band met een nieuw album. Het album van deze bluegrass formatie gaat heten All The Way. Hou je van country en folk, dan moet je woensdag 31 augustus vrijhouden... want dan speelt het duo Ordinary Elephant in Tivoli-Vredenburg. Op de website van Tivoli vind je alle informatie. Luke Bryan brengt in zijn nieuwe single een eerbetoon aan de hardwerkende mannen en vrouwen van Amerika. Toen Luke het nummer Country On hoorde, wist hij direct dat hij het nummer wilde opnemen... omdat de boodschap in het nummer hem zo aansprak. En dat was het Nashville Show News voor week 28. Tot volgende week. van mijn favoriete Little Big Town nummers. Dit was Tornado en daarvoor natuurlijk onmiskenbaar Mississippi van Pussycat. We gaan verder met muziek van onze maandartiesten. En de hele maand juli is dat de band Alabama. In 1980 kwam de band onder contract bij RCA Records en scoorde zij hun eerste nummer 1 hit. In dat jaar ontvingen ze ook hun eerste award voor Vocal Group of the Year. En wat is de eerste single? Dat is deze, Tennessee River. Dit is de Nashville Maandartiest. I was born across the river. Tennessee River, walking hand in hand. Oh, Tennessee River. hij begint zo lekker rustig, maar eindigt ook zo fijn snel. Dat was de eerste nummer 1 hit voor de formatie Alabama. U de Tennessee River en verderop in de show natuurlijk nog veel meer muziek van deze band. Nu is het tijd voor Emmalou Harris. En uh, hoe heet je nummer? Beneath still water There's a strong Astrid van der somewhere waiting on you. Find yours and I'll find mine. down here on De mannen van Texas Hill en Heaven Down Here hier bij de National Radio Show. En we gaan weer even verder met onze digitale brievenbus voor muziek uit Nederland.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 Once I was a girl who tried to dim her technicolors. Cause I shone too bright and some didn't like it so I hid it. from the others. I tried walking on eggshells in somebody else's shoes. Felt just like a pawn in a game, afraid to make a move. Well, I've been there, done that. I don't wanna go back now. Cause it always felt like lying to myself the battle single van Deborah Parler, Anybody Else But Me. We gaan verder met bluegrass muziek en dat is muziek van Jimmy Jerry. Hij heeft al heel wat hits in de country en bluegrass muziek geschreven, maar sinds vorig jaar heeft hij het als bluegrass artiest te pakken. Dit is zijn nieuwe single en die heet Correct Me If I'm Right. I tripped over your suitcase lying on the bedroom floor It's usually in the attic. I think I know what it's down here for. The way you're acting lately, baby, I'm starting to believe you're gonna break my poor heart and leave. Correct me if I'm right, cause I don't wanna know the truth. I'll believe some pretty lie afraid to say what ain't really on your mind. I don't think you still love me, but darling, feel free to correct me if I'm right. Well, there's been a lot of rumors floating all over this town Shopping condos. Another says you put some money down. when I add that to the hours you stay away from home, the more I'm convinced something's wrong. Correct me if I'm right. afraid to say what ain't really on your mind. I don't think you still love me, but darling, feel free to correct me if I'm right. if I'm right. I don't think you still love me, but darling, feel free to correct me if I'm You're listening to Nashville Radio Show. Dat was Jimmy Jerry en Correct Me If I'm Right. We gaan straks naar het Spotlight album, maar nu eerst 1976. Glen Campbell met die bekende country hit. Dit is... Southern Nights Have you ever felt a Southern Night Free as a breeze Not to mention the trees tunes that you know and love so Southern nights Just as good even when closed your eyes I apologize To anyone who can truly say That he has found a better way just beyond the eye it goes Running through the soul like the stories told of old Old man He and his dog that walked the old land Every flower touched his cold hand 76, Maar wat blijft dit toch leuk, hè? Klein Campbell met de Southern Nights. We gaan naar ons Spotlight album en daarvoor gaan we naar het debuutalbum van de band McBride and the Right die in 1990 uitkwam en heet Burning Up the Road. Het werd geproduceerd door Steven Fischel en Tony Brown die al eerder geproduceerden voor onder andere Reba McIntyre en Vince Hill. Op het album staan tien hele verschillende nummers. Je hoort eerst het titelnummer dat up tempo is en daarna een meer traditioneel nummer dat Can I Count On You heet. Dit is het Nashville Spotlight album. I got a long distance call from Louisiana. She said, ooh, wee, baby, wanna see my man. Can't wait enough. crazy fool. star. Well, she only lives a few more blocks. desire I can feel the fire I'm burning up the rose She's my heart's desire I can feel the fire I'm burning up the road. Dit is het Nashville Spotlight Album the van het album Burning Up the Road, het debuutalbum van McBride and the Right. En in het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album, maar nu folkmuziek. Op zaterdag 13 mei treedt zij op in Tivoli, Vredeburg. Maar nu moeten we het nog hebben met de muziek op de playlist. Gretchen Peters is dit en Wichita. My name is Coralie. I just turned 12 years old. There's something wrong with me. That's what the doctor told my mama doctor, and the doctor cursed the storm. And my daddy took the bus to things I saw. was dat met Wichita. Nu weer wat muziek van lang vervlogen tijd. 1961, Gene Shepard en How Long Does It Hurt When A Heart Breaks. En daarna Alabama met die hele bekende Feel So Right. How long does it hurt when a heart breaks? How long can you stand the pain? wanna dream when a heart breaks. near, and listening. So please, don't say goodbye. Just hold me close and love. Your wish is my command show for a shout out or music request.